voor probleemloos vervoer tijdens extreme weersituaties. De afgelopen dagen vroegen veel wissels vast. Het kost volgens ProRail 45 miljoen om de wissels bestendig te maken. De rechtbank in Utrecht mag de zaak van Laura Dekker behandelen. Een wrakingsverzoek van haar advocaat werd afgewezen. Bureau Jeugdzorg wil dat de 14-jarige zeilster uit huis wordt geplaatst. Morgen wordt de zaak behandeld en wordt Laura ook gehoord. Ze vloog vorige week naar zeilvrienden op Sint Maarten, volgens haar advocaat... omdat ze woensdag al was bedreigd uit huis geplaatst te worden door jeugdzorg. Slachtoffers van de gifgasaanvallen op Koerden in Noord-Irak en Iran eisen een schadevergoeding van Frans van Anraat. De Nederlandse zakenman zit een celstraf van ruim 16 jaar uit voor het leveren van grondstoffen voor mosterdgas aan het regime van Saddam Hussein. 16 slachtoffers eisen nu ieder 25.000 euro van Van Anraat. Sommigen zijn blind, anderen hebben ademhalingsklachten en huidaandoeningen. Het borstbeeld van Annie M. G. Schmid in Capelle in Zeeland is gestolen. Volgens de gemeente moet het beeld vannacht of vanochtend van zijn sokkel zijn gehaald. De buste van de kinderboekenschrijfster stond in de tuin van de hervormde kerk. De gemeente heeft aangifte gedaan van diefstal. In het toernooi om de KNVB-beker heeft Feyenoord AZ uitgeschakeld. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 1-0. Wijnaldum maakte kort voor rust het doelpunt. Het is voor AZ dit seizoen de derde tegenslag na de mislukking in de Champions League en de magere prestaties in de nationale competitie. Het weer bijna overal droog en het vriest een paar graden. Morgen lokale winterse bui. Verder droog met af en toe zon.